je toch, mijn lieveling. Heb maar geen verdriet, al moet ik van jou scheiden. Sarina, ook al ben ik ver van jou vandaan, onze liefde die zal nooit vergaan. Eenzame uur. stond geluk voor jou en mij. dag, mijn lieveling. Afscheid doet soms pijn, ik zal jou nooit vergeten. Sarina, ook al ben ik ver van jou vandaan, onze liefde die zal nooit vergaan. Eenzame uren gaan voorbij.